Goedemorgen, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Weet je nog, de Summer of Love vorig jaar? Na maanden van binnenzitten mocht de horeca weer open en waren er in het najaar ook weer festivals. Voor veel mensen waren het gouden tijden, ook voor drugsdealers, zegt deze onderzoeker van het Trimbos. We zien bijvoorbeeld dat in die periode dat het hele uitgaansleven nog dicht was... er heel weinig incidenten met ecstasy waren. En ook omdat er eh, verder weinig toeristen waren... ook heel weinig incidenten met cannabis. Maar wat we ook zagen, dat is, dat is in de zomermaanden... is het uitgaansleven weer van start gegaan. En in die periode eh, zagen we weer een enorme toename... van met name ecstasy-incidenten. Vooral tijdens ADE ging het volgens haar weer vaak mis. Ook omdat veel jongeren onervaren waren en voor het eerst in hun leven ecstasy gebruikten. Britney Greiner, de basketballer die in Rusland een gevangenisstraf van 9 jaar uitzit... is volgens haar advocaat overgeplaatst naar een strafkolonie. Dat is een soort gevangenenkamp. Greiner werd begin dit jaar op het vliegveld van Moskou opgepakt omdat ze wietolie bij zich had. Ze zegt dat ze het spul gebruikte bij een blessure, maar dat maakte voor de Russische rechter niet uit. Winkels verdienen de afgelopen drie maanden steeds meer geld, maar verkochten wel minder, blijkt uit CBS-cijfers. Door de hoge prijzen is de omzet gestegen met gemiddeld 4%. Supermarkten kregen nog meer geld binnen. Hun omzet was 8,6% hoger. Er zijn ook een aantal winkels die het zwaar hebben. Zo worden er minder nieuwe banken, keukens en vloeren verkocht. Taylor Swift heeft het internet gebroken. Of in ieder geval een stukje daarvan. De site van Ticketmaster. Er is zoveel vraag naar kaartjes voor haar nieuwe tour... dat de boel eerder deze week vastliep en er lange digitale wachtrijen waren. Het bedrijf heeft nu drastische maatregelen genomen om het op te lossen. De stekker is eruit getrokken. Fans kunnen voorlopig dus helemaal niets meer kopen. Dan nog het weer. Af en toe zon, maar vooral veel grijs en af en toe wat motregen of regen. Het wordt 5 tot 10 graden. Morgen meer zon, maar ook een stuk kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik heb goed nieuws over de A10, de ring van Amsterdam. Bij knooppunt Amstel gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Cause I'm about to make a scene Double up that sunscreen I'm about to turn the heat up Gonna make your glasses steam Ooh, Tell me what you, what you, what you gonna do When I do wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look.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 Dat stelt een actiegroep die daarvoor een handhavingsverzoek heeft ingediend... bij de provincie Zuid-Holland. Bij een woningbrand in de Gaza-strook zijn zeker 21 doden gevallen. Het vuur woedde in een appartement op de derde verdieping... waar een familiefeest werd gehouden. De oorzaak was vermoedelijk een gaslek in de keuken. Onder de 21 doden zijn 10 kinderen. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd. Het projectiel belandde ongeveer 200 kilometer uit de Japanse kust in zee. De Japanse premier Kishida noemt de Noord-Koreaanse lancering absoluut onacceptabel.